4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Tientallen ambtenaren van de Belastingdienst worden verdacht van het doen van valse belastingaangifte. 15 medewerkers zouden inmiddels zijn ontslagen, meldt de Telegraaf. De ambtenaren zouden hun werkgever op dezelfde manier proberen op te lichten als normale burgers dat doen. Zo hebben sommigen vermogen op buitenlandse spaarrekeningen gestald en voeren anderen aftrekposten op die compleet zijn verzonnen. Sinds begin vorig jaar zijn er 35 medewerkers betrapt. Op de Noordzee is gisteravond een Nederlands schip in aanvaring gekomen met een Turks schip. Dat gebeurt ten noorden van Schiermonnikoog in Duitse wateren. Er zouden geen gewonden zijn. Het Nederlandse schip van 82 meter had vijf mensen aan boord. Op het Turkse schip bevonden zich 16 bemanningsleden. Er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen, heeft de Duitse kustwacht vastgesteld. In een boerderij in Werkhoven in de provincie Utrecht... heeft voor de vierde keer in korte tijd brand gewoed. De politie meldt dat het vannacht ging om een kleine brand in een schuur. Zondag startte de politie een onderzoek nadat brand was uitgebroken in een stal op de boerderij. Daarbij kwamen ongeveer 50 koeien om. Eind oktober brak er op hetzelfde terrein ook al twee keer brand uit. Boer Gerrit Snitselaar liet eerder weten dat hij meerdere keren was bedreigd. Volgens hem omdat hij openlijk voor zijn homoseksuele geaardheid is uitgekomen. In de Amerikaanse staat Florida worden de stemmen van de senaatsverkiezingen van vorige week opnieuw herteld, nu met de hand. De stemmen waren al een keer elektronisch herteld en daaruit kwam, net als de eerste keer, de republikein Rick Scott als winnaar uit de bus. Maar het verschil met zijn democratische tegenstander, Bill Nelson, was zo klein dat de kieswet voorschrijft dat er nog een keer geteld moet worden. Mocht de democraat Nelson alsnog winnen, dan behouden de republikeinen toch de meerderheid in de Senaat.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 There's no way to bend. gonna take it. Give me a heart, going gonna break it. So come away, started today, starting together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a house and everything in between. And then uh, suddenly we're 10, 23, and now we got pressure for taking our life more seriously. We got our dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I, I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side in the city where the sun goes And every day, you know where we ride through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave. We can go anywhere we want, drive down to the coast, dump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our minds to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste, starting a new life together in a different place. Know the love is all these ideas came to be. So baby, run you should meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side, the city with a sun on set.